Volgens eh, president Zelensky gaat het om zo'n 100 raketten die op Oekraïne zijn afgevuurd. Een deel daarvan is onderschept, een deel daarvan is terechtgekomen op Oekraïnse doelwitten. Mogelijk zijn er ook nog raketten onderweg uit Rusland. Ehm, we hoorden daardoor ook, uh, begrepen ook dat er in meerdere Oekraïnse steden het luchtalarm afging. Maar eh, ja, tegelijkertijd, het doelwit lijkt die infrastructuur weer te zijn. Ja, onder meer elektriciteitscentrales zijn een doelwit. Een bol mensen in Oekraïne zitten hierdoor nu zonder stroom. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken was in Kiev op bezoek toen het luchtalarm afging. Hij en zijn collega's werden toen naar een schuilkelder gebracht. Kinderen van 6 maanden tot 6 jaar oud met een ernstige medische aandoening moeten een coronaprik kunnen krijgen. Dat adviseert de Gezondheidsraad en het kabinet. Nu kunnen alleen kinderen vanaf 5 jaar een vaccinatie krijgen, maar volgens de raad werkt het vaccin ook goed bij hele jonge kinderen. Het Nederlands elftal is geland in Qatar. Ze mogen meteen aan de bak. Er staat een uitlooptraining gepland om even de benen te strekken. Daarna gaan ze richting het hotel. Alle 26 geselecteerde spelers zijn mee. Denzel Dumfries kreeg afgelopen weekend bij zijn club Internationale last van zijn knie. Maar de schade bleek mee te vallen. Maandag speelt Oranje de eerste wedstrijd tegen Senegal. En als je van plan bent met oud en nieuw een goed flesje champagne te poppen... dan moet je er snel bij zijn. De voorraad van de bubbels vliegt er bij veel verkopers doorheen. Deze topman van een groot champagnemerk zegt dat ze al bijna uitverkocht zijn. Without giving any numbers, we are running out of stock. I think as people have been coming out of COVID... there's been this pent-up demand for luxury, enjoyment, traveling... Ja, nu alle coronaregels wereldwijd grotendeels voorbij zijn... zijn we massaal bubbels gaan drinken, zegt hij. Het weer vanavond op veel plekken buien. Later vannacht wordt het weer droog. Morgenochtend in het noordoosten nog wat regen. Daarna een mix van zon en wolken. En het wordt een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB drukste moment van de avondspits is wel voorbij. Nog altijd wel behoorlijk wat vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen knopen de Hoek en knopen het Nieuwe Meer.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 The sun is going down, moon's strong enough. You're not alone, we mostly feel that way. A shrinking dollar, a working collar can make you feel. to pull us through. Get to thinking it's all theirs. You're not alone, we mostly feel that way. The front porch night I see brings back the memory feel that we mostly feel that way. You're not alone, we mostly feel that way. Dit is het favoriete album van de maand. Het luchtige met stiel doordringt de Wishbone wals van spijt dat de zanger de problemen niet kan weerstaan zoals hij ze willen. Jim Lauderdale, opnieuw, met een song van het album van de maand. takes more than wishful thinking to live your dream. If I was only brave enough to face what's facing me, I've got a wishbone where my backbone that's not Schotse zangeres Jackie Storrer, met Don't Leave Me, Just Squeeze Me. de cover van deze week. Georgette, de dochter van George Jones en Tammy Wynette... met een cover van het hitsucces Golden Ring van haar beide ouders. Ze vindt Jeff Palladino aan haar zijde. In a pawn shop in Chicago On a sunny summer day smiles and nods her head. He says, honey, that's for you. It's not much, but it's the best that I can do. Golden ring. happy thoughts run through her head as he whispers low with this ring of the wed golden ring with one time.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 Begin jaren 70 richtte gitarist Jeff Cook samen met zijn neven de band Wild Country op. En vijf jaar later veranderde de band hun naam in Alabama. Onder die tweede benaming werd de in Fort Payne opgerichte groep een van de grootste country muziek acts aller tijden. De band bevestigde op sociale media dat Cook is overleden hij was 73 jaar. In de afgelopen jaren leed Cook aan de ziekte van Parkinson, die van invloed was op zijn vermogen om muziek te spelen en hem dwong om rond 2018 uit de band te stappen. Een eerbetoon aan Jeff Cook met Dixieland Delight. Rolling down a backwoods Tennessee byway one arm on the wheel, holding my lover with the other, a sweet, soft southern thrill. Worked hard all week, got a little jingle on a Tennessee Saturday night. Couldn't feel better, I'm together with my Dixieland delight. Spend my dollar, park in a holler needs a mountain moonlight. Hold her up tight, make a little loving, a little turn it oven on a Mason Dixon night. It's my life, oh so right. buck deer munching on clover red-tailed hawk sitting on a limb chubby old groundhog croaking bullfrog free as a feeling in the wind homegrown country girl gonna give me a whirl on a Tennessee Saturday night Lucky as a seven, living in heaven with my Dixieland delight. Spend my dollars, arc and holler neath the mountain moon. Dixieland in Peace, Jeff Cook met nog twee successen van Alabama. Jukebox in My Mind and Feels So Right. In the corner of my mind stands a jukebox In Crossroads, Kees de Haan. Nicky Nelson treedt nog sporadisch op met Highway 101. Wel is ze veel vaker solo te horen. While the Jukebox Gently Weeps is haar meest recente song. Ryder Grimes is voor mij een onbekende Texaan. Maar toen ik las dat ook Daryl Dot te horen is in Velvet Chains, was ik getriggerd. go. You never ask me where I've been. You know I'm faithful, Lord. Well, yes, I'm bound to be. Cause your loving arms put these velvet chains on me. Velvet chains Nu hij zijn plaats heeft gevonden in de Engelstalige country muziek heeft Laurie LeBlanc met Long Weekend tegelijkertijd zijn meest persoonlijke... en meest toegankelijke opname tot nu toe gemaakt. En met zijn dynamische stem en onmiskenbare charme is deze Canadees niet te stoppen... terwijl hij zijn fanbase over de hele wereld blijft opbouwen. long weekend. Yeah, yeah, yeah, that's what I want. Spend our days soaking up the rays, drinking and just chilling. Spend our nights staring at the flames, roasting and singing. I wish every weekend was a long weekend. the beer and the bait. We can go boating or just go cruising. Load up with sunscreen and spare gasoline. I wish every weekend was a long weekend. Nothing but fun for the long weekend. I wish every weekend was a long weekend. Nothing but fun for the long weekend. the long weekend. Nothing but fun for the, long weekend. I wish every weekend was a long, long weekend. Nothing but fun for the long weekend. Song for the Lonely sluit ik deze rubriek af. Voorheen zong hij vooral Franstalig, maar nu dus meer en meer in het Engels. Bring me a six string with a pick in my hand. Show me the stage with a mic on a stand. Make me feel that rush when they call out my name. heart starts pumping like it's going insane. Bring me to that place where it's loud and clear, where fun is the word right now, right here. Have some fun, have some fun, raise your glass in the air. Light up your phone, show me stars everywhere. Have some fun, have some fun, yeah, we're doing alright. Feeling your love is why I do what I do. Your love is why I do what I do. Bring me some guys that wanna be in a band. Some that love country wanna play for the fans. And I'll sing my songs for you all night long. And you'll make it special when you're singing along. Bring me to that place where it's loud and stars in the air. Light up your phone, show me stars everywhere. some fun. Raise your glass in the air. Light up your phone. Show me stars everywhere. Have some fun. Have some fun. Yeah, we're. boeiend, grimmig, mooi en poëtisch. Overweldigend op de manier zoals Jenny Berkel de nummers wonderschoon inkleurt, met veel vioolaccenten, Aangevuld met subtiele akoestische gitaren, prettige drums en hier en daar wat pianoklanken. Dit is precies het soort muziek om heerlijk bij weg te dromen.